Wat ze wil, dat is het verschil tussen haar en bescheiden mensen. Zij doet wat ze wil, zij houdt zich niet stil. Altijd is zij op zoek naar de grenzen. Het was al in de kleuterklas dat zij altijd de eerste was. Steeds weer vooraan in de rij, de juffrouw hield haar amper Wat ze wil, dat is het verschil tussen haar en bescheiden mensen. Zij doet wat ze wil, zij houdt zich niet stil. Altijd is zij op zoek naar de grenzen. maar dat zal haar niet deren. Voor haar mond neemt zij geen blad, niets kan haar ego keren. Wat ze wil, dat is het verschil tussen haar en bescheiden mensen. Zij doet wat ze wil en van mij tot april kijkt ze graag in de spiegel door haar lenzen.